Van met het NOS-journaal. Polen heeft gisteren weer gevechtsvliegtuigen laten opstijgen... vanwege een dreigende Russische droneaanval op Oekraïne. Volgens de Poolse premier Tusk kwamen de Russische drones in de buurt van de Poolse grens... en gingen daarom de Poolse en geallieerde vliegtuigen de lucht in. Ook in Roemenië stegen twee straaljagers op... omdat er een drone door het Roemeense luchtruim vloog. Volgens dat land vloog de drone niet over bewoond gebied en vormde die geen gevaar. Dinsdagnacht vloog een golf van Russische drones het, eh, Poolse luchtruim binnen. En Polen schoot toen zeker vier drones uit de lucht. Het Israëlische leger heeft gisteren zeker 32 mensen gedood in Gazastad, onder wie 12 kinderen. Dat meldt het Shifa ziekenhuis waar de lichamen zijn binnengebracht. Bij een van de aanvallen kwam een gezin van 10 personen om het leven. De afgelopen dagen heeft het Israëlische leger de aanvallen op Gazastad verder opgevoerd. Volgens de Palestijnse burgerbescherming in Gaza heeft Israël de afgelopen dag meer dan 6000 Palestijnen dakloos gemaakt door hun woningen te verwoesten. De politie in Londen heeft gisteravond zeker 25 mensen aangehouden... bij een groot anti-immigratieprotest. Op meerdere plekken in de stad ontstonden opstootjes tussen demonstranten en agenten. 26 agenten raakten gewond. De betogers wilden gebieden binnendringen die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. De politie zegt dat er geweld gebruikt moest worden om een conflict tussen de groepen te voorkomen. De rechtse Tommy Robinson is de organisator van het protest. Er deden meer dan 100.000 mensen aan mee. Het weer op een paar plekken nog kans op een bui. Vandaag is het verder droog en zonnig in de morgen. In de middag neemt de bewolking toe en kan in Zeeland wat regen vallen.